Van Heijem kon niet leven met de manier waarop de partijen met de WW-uitkering omgingen... die van 24 naar 18 maanden gaat. Bestaanszekerheid is voor NSC een belangrijk thema, zegt hij. Dat is natuurlijk iets wat we vaker hebben gezien de afgelopen periode... dat bij belangrijke besluiten er eh, pittige discussies zijn gevoerd. Maar ik ben blij dat eh, de fracties daaruit zijn gekomen en we gaan zo hier in het kabinet ook met elkaar het totale eh, beeld bekijkt. Dat doen ze nu in de ministerraad, waar alle afgesproken plannen van betaald gaan worden, werd niet direct bekend. Dat wordt waarschijnlijk later vandaag gedeeld door de minister van Financiën. De burgemeester van Hellevoetsluis is geschokt over wat er gisteren is gebeurd in zijn gemeente. In een woning werd het lichaam gevonden van een vrouw van 63. Buiten lag een bloedspoor en later werd op de snelweg A4 een man opgepakt, vertelde de politie bij Hart van Nederland. Nou, we, hebben, we hadden sterke aanwijzing dat hij eh, was vertrokken met de auto van het slachtoffer. En zodoende zijn ze hem op het spoor gekomen. Volgens de Telegraaf lag het hoofd van het slachtoffer in de auto. De verdachte zou haar zoon van 31 zijn. De politie wil er niks over zeggen. En op schoolpleinen door heel Nederland wordt lekker gesport vandaag. De koningsspelen zijn aan de gang. En de koning was er zelf ook bij vanmorgen in Roosendaal in Brabant. En de koningsspelen zijn bedoeld om kinderen lekker te laten bewegen. Maar ze blijken ook een inspiratie voor koning Willem-Alexander zelf. Nou, ik ben eh, eh, meer gaan sporten minder gaan eten. Toch iets meer gaan opletten en alles. Eh, en, eh, ja, en, en ik denk op een gegeven moment als je wat iets ouder wordt... ik word iets ouder dan de kinderen hier helaas... dat het ook wel heel goed is om eh, gewoon daar daarmee bezig te zijn. En, met je, niet niet obsessief, niet echt alleen maar, daar maar wel gewoon dat je ermee bezig bent. is wel goed. Nou, koningin Maxima zegt dat ze altijd al genoeg beweegt. Maar ze heeft nog wel wat voedingstips. Met name genoeg eiwitten, groenten en eh, vruchten en ook nog natuurlijk het eh, ja, goede type is van eh, brood of dat tenminste gewoon net, ja. Het weer grijs met in het midden en oosten lichte regen. In Zeeland zijn er opklaringen met soms ook zon bij 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 Over die begroting bereikten de coalitiepartijen gisteren na ruim een dag vergaderen een akkoord. Voor veel ministers is het nog niet duidelijk wat het akkoord voor hun ministerie gaat betekenen. De spaarrentes gaan vandaag waarschijnlijk weer omlaag. De Europese Centrale Bank kondigt later vandaag een rentedaling aan. Het ga je ook merken aan de rente die je op je spaargeld krijgt. Zo verlaagt ING vanaf morgen al de rente van 1,5 naar 1,25 procent. Voetbalclub RKC Waalwijk moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. De huidige coach Henk Vrezer vertrekt aan het einde van dit seizoen bij de nummer 17 van de Eredivisie. Het weer, het is bewolkt en 10 tot 15 graden. Morgen verandert daar weinig aan. and I pray photograph by my side.